Dikter Hark met het NOS Journaal. Finland steunt het Nederlandse voorstel aan de eurocommissaris die landen kan dwingen om hun begroting op orde te krijgen. Dat heeft de Finse premier Katainen gezegd na een gesprek met premier Rutte in het Katshuis. Beide landen willen strengere sancties voor landen die er met de pet naar gooien, waardoor hun begrotingstekort boven de grens van 3% uitkomt. De gemeente Vlissingen laat onderzoeken hoeveel criminaliteit er is op het strand in Rittem. Reden is de ontploffing in een caisson afgelopen vrijdagavond. De ontploffing kwam door een zeer zwaar explosief. Het is nog onduidelijk wie erachter zit, maar volgens omwonenden is er al langer veel criminaliteit en overlast op en rond het strand. Burgemeester Roep onderzoekt nu of de explosie hier iets mee te maken heeft. Een Kamermeerderheid voelt wel wat voor het plan van VVD en PVDA om een eind te maken aan het geruzie tussen gescheiden ouders over de hoogte en de duur van de kinderalimentatie. Volgens VVD en PVDA is de huidige rekenmethode ingewikkeld en uit de tijd. Zo gaat het systeem nog steeds uit van een werkende vader en een zorgende moeder, terwijl steeds vaker sprake is van co-ouderschap en de moeder ook steeds vaker werkt. Twee partijen hebben een computerprogramma laten ontwerpen waarbij de ouders zelf de verdeling van de lasten kunnen berekenen. Het Openbaar Ministerie in het Duitse Kreefveld heeft levenslang geëist tegen de verdachte van de moord op de tienjarige Mirko uit Greefraad, vlak over de grens bij Venlo. Volgens de aanklager is de 46-jarige Olaf H. schuldig aan moord, vrijheidsberoving en seksueel misbruik. De jongen verdween vorig jaar op 3 september. Er werd maandenlang naar hem gezocht. In januari werd de verdachte aangehouden en op zijn aanwijzing werd het lichaam gevonden. De onderzoek bleek dat de jongen al op de dag van zijn verdwijning na seksueel misbruik was vermoord. Het weer bewolkt vanmiddag en vanavond vooral in het noorden en westen af en toe een bui. Temperatuur een graad of 22. Op de Wadden is het iets koeler. Morgen eerst bewolkt, later zon en weinig verandering van temperatuur. Dit was het NOS.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 I've been hurt, I've been hurt, I've been a hurting, but there's no way out. I've been hurt. get enough of your love seemed I alo, Allò iubirea mea Sunt eu Alo, alo Sunt iarăși eu your head, boy and gal, take it on, Michelle.